Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk onderzoeken of de luchtverdediging bij Polen moet worden opgevoerd. Afgelopen nacht kwamen er Russische drones neer op Pools grondgebied. In Polen zegt dat er sprake was van opzit. En ook NAVO-baas Rutte had vandaag een duidelijke boodschap voor president Poetin. To Putin, I mean, my message is clear. Stop the war in Ukraine. Eh, stop violating allied airspace. And know that we stand ready. Uh, that we are vigilant uh, and that we will defend every inch of NATO territory. De Poolse president gaat vandaag nog in gesprek met president Trump, meldt het Witte Huis. Want in Polen zijn de zorgen groot, zegt correspondent Christian Pauwen. Ze zien het echt als een hele gevaarlijke escalatie van Rusland... om nu zoveel drones Polen in te sturen. En eh, ja, Tusk roept dan ook bondgenoten op tot meer steun en meer hulp. Niet alleen voor Polen, maar ook voor Oekraïne... om deze Russische agressie tegen te gaan. Voetbalclub Cambuur weet wie de toeschouwer is die afgelopen zaterdag Willem II-aanvaller Samuel Bamba racistisch zou hebben bejegend. Volgens de Duitse voetballer met Congolese roots werden er apengeluiden gemaakt. De Vin die nu is opgepakt moet voor de gedragscommissie komen, zegt de Friese club uit de eerste divisie. Mensen in het Twentse dorp Goor hoeven hun drinkwater niet langer te koken voordat ze het gaan drinken. Het water is niet meer vervuild met de poepbacterie. En daarom heeft drinkwaterbedrijf Vitens het kookadvies opgeheven. Vrijdag werd die bacterie tijdens een controle gevonden. En de bacterie zat in een grote kelder waar drinkwater werd opgeslagen. Het bedrijf onderzoekt nog hoe die daar terecht is gekomen. En de grootste legale wietteler van ons land moet de stankoverlast gaan beperken. Dat heeft de rechter vandaag bepaald. Die wietkweker in Hellevoetsluis heeft een kas ter grootte van zeven voetbalvelden. Maar omwonenden klagen massaal. Ze hebben last van misselijkheid en hoofdpijn door die wietgeur. Maar toch hebben ze er weinig vertrouwen in dat er nu een eind komt aan die stank. Dat komt omdat het geteeld wordt in een oude tomatenkas. Wat je ook doet, welke maatregel je gaat treffen. Volgens ons is dat niet mogelijk. Ja, dan denken wij, bouw dan ergens anders een kas die afgesloten is. Een, een, gebouw, een, eh, een doos, een soort van doos. Het bedrijf dat de wiet maakt moet de stank nu binnen een week gaan verminderen. En anders krijgen ze een boete die kan oplopen tot 3,5 miljoen euro. Het weer vanavond bewolkt met lokaal een bui. Morgen wisselvallig met flink wat regen. Het wordt dan maximaal 18 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat nog ruim 80 kilometer file. Het is vooral erg druk bij Amsterdam door de werkzaamheden aan de Koentunnel. Op de A10 Oost richting Volendam kost dit je bij Durgedam 45 minuten. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar was het al druk. Daar is nu ook nog eens een ongeluk gebeurd bij knooppunt Beverwijk. De rechterrijstrook is daar dicht en de vertragingstijd is zo'n 10 minuten. Op de A9 van Alkmaar naar Diemen bij Amsterdam-Bijlmermeer 20 minuten oponthoud. Rijd je op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar... dan heb je tussen de knooppunten Badhoevedorp en Velzen een half uur extra reistijd. De meeste vertraging heb je nu op de N202 van Amsterdam naar IJmuiden.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 I got enough money in the bank for the two of us. Plus I gotta keep enough lettuce to support your shoe fetish lifestyle. So rich and famous, Robin Leach will get jealous. Half a million for the stove. Taking trips from here to Rome.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 Als asielzoekers geen gebruik maken van hun bed in een opvangcentrum... omdat ze bijvoorbeeld op vakantie zijn dan moeten ze worden gebruikt door andere asielzoekers. Dat wil minister Keizer. Zo hoopt zo het aantal asielzoekers in Ter Apel weer omlaag te krijgen. En in Kloetingen heeft de politie een vermoedelijk drugslab opgerold. In een woning werden spullen gevonden die worden gebruikt voor het maken van drugs. Vier mensen zijn opgepakt. Het weer steeds met bewolking en wat buien. Vannacht een graad of 13.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 ZFM. so hard. laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.